door de nieuwe regering. Onder premier Tusk groeide de omroep uit tot propagandakanaal... van de rechtsnationalistische PiS-partij. partij de pro-Europese regering wil hard ingrijpen om het vertrouwen terug te winnen in publieke media. Het is voor het eerst dat Duda openlijk ingaat tegen de nieuwe regering. De Duitse autoriteiten hebben concrete aanwijzingen dat er plannen zijn gemaakt voor een aanslag op de Dom in Keulen. Dat meldden Duitse krant Bild en persbureau DPA. De politie in Keulen heeft de Dom met speurhonden uitgekampt. Volgens Bild is er één arrestatie verricht in Duitsland en zijn er in Wenen meerdere mensen opgepakt. Bielt en DPA noemen ook de Stefansdom in Wenen als mogelijk doelwit. De Oostenrijkse politie zegt dat er een verhoogd dreigingsniveau is. In het centrum van Geleen is gistermiddag een man doodgeschoten. Het gebeurde op de markt tegenover het gemeentehuis op een parkeerplaats. Op dat moment waren veel winkelende mensen op de been die de schietpartij hebben gezien. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de man kan de politie nog niks zeggen. De dader is voortvluchtig. Na tien jaar burgeroorlog zijn de strijdende partijen in Jemen het eens over de stappen die gezet moeten worden om vrede te sluiten. Dat zijn onder meer een staakt het vuren, verbetering van de leefomstandigheden en het opstarten van een inclusief politiek proces onder VN-leiding. De strijd tussen de Houthis en de internationaal erkende regering... heeft aan bijna 400.000 mensen het leven gekost. Dat komt deels door oorlogshandelingen, maar ook door de humanitaire crisis die daar het gevolg van is. Het weer vannacht verspreid over het land buien.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 I come to steal, tonight. You got sugar wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.